Citydijkers met het NOS Journaal. Zo'n 40 bemanningsleden van het gezonken Russische oorlogsschip Moskva zijn om het leven gekomen. Nog eens vele anderen zouden gewond zijn geraakt, meldt de Russische krant Novaya Gazeta Europe. De krant baseert zich op de moeder van een militair die het wel overleefde. Rusland heeft nog niets naar buiten gebracht over slachtoffers. Het Kremlin zei eerder dat alle 500 opvarenden van boord waren gehaald. Het oorlogsschip Moskva zonk donderdag in de Zwarte Zee. Volgens Rusland was een brand aan boord de oorzaak, waardoor munitie ontplofte. Oekraïne zei het vlaggenschip met raketten te hebben geraakt. Volgens het Oekraïense leger zijn er opnieuw Russische bombardementen geweest op Mariupol. Vooral het havengebied en een grote staalfabriek zijn getroffen. Op het fabrieksterrein zouden de laatst overgebleven Oekraïense militairen zitten. Ze zullen de stad tot het einde verdedigen, zegt Oekraïne. De regering dreigt een einde te maken aan de vredesonderhandelingen met Rusland... als de Russen de stad innemen. Het is voor Rusland belangrijk om Mariupol in handen te krijgen. Dan zouden ze namelijk een landverbinding hebben van de Krim naar de Donbass. Het Franse OM onderzoekt een rapport over fraudebeschuldigingen... aan het adres van presidentskandidaat Marine Le Pen. Tienduizenden euro's die ze kreeg in haar tijd als Europarlementariër... zouden onder meer naar promotiemateriaal en flessen wijn zijn gegaan... voor haar eigen partijbijeenkomsten. Het rapport van de Europese fraudewaakhond is al een maand oud... maar komt vlak voor de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen in het openbaar... Le Pen vindt daarom dat ze met opzet in discrediet wordt gebracht. Ze ontkent ook de beschuldigingen.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 Hey, I know you wishing he was like me. Like late night calling me for some good deed. Hey. Don't get me, a miss her, I'm just stuck. But just let me switch up on your ass, fuck. Cause mistakes for you and bet all it.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 Je had maar bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo Je kwam dichterbij en je zei Hallo Ja ik was verkocht bij de eerste Hallo jij zei hallo, hallo Hallo Toen jij zei hallo, hallo Hallo Toen jij zei hallo, hallo Hallo Ja, ik was meteen over mijn oren van top tot teen Je lichaamstaal, ja die sprak mij aan Je betrapt mijn staar en het voelt zo vreemd Maar toen ik in je ogen keek Zo van ben ik nooit geweest moment is hier, dan staan we dan Zonder plan en het ijs dat breekt Ja, je had me bij hallo Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot Ik loop maar uit de sloven, doe dit liet lieten nooit Zo achter mijn gevoel aanlopen We stonden ogen nog. je had me bij hallo Ik zag je staan en ik dacht Hallo, je kwam dichterbij en je zei zij hello, hello. problem. my baby. ZFM. ZFM. crystal de straat, op weg naar het plein.